Eerst het NOS nieuws van 12 uur. Kirsten was er extra veel politie op de been. En ook waren er veel journalisten en cameraploegen uit binnen- en buitenland. Duitsland is bereid meer uit te geven aan defensie... maar de snelle verhoging van de uitgaven waar de VS om vraagt is niet realistisch. Bondskanselier Merkel heeft dat gezegd... op de internationale veiligheidsconferentie in München. Uiterlijk in 2024 hoopt ze de uitgaven op peil te hebben... De Amerikaanse vicepresident Pence herhaalde op de conferentie dat de VS pal achter de NAVO staat, maar de lidstaten moeten meer bijdragen. Treinverkeersleiders mogen tijdens hun werk voortaan geen spelletjes meer spelen op hun telefoon of films kijken. ProRail schrijft dat in een brief aan de medewerkers. Aanleiding voor de maatregel is een treinongeluk dat begin vorig jaar in Zuid-Duitsland 12 levens eiste. Een verkeersleider die was afgeleid door een spelletje op zijn telefoon... had twee treinen hetzelfde spoor opgestuurd... die vervolgens op elkaar botsten. Duizenden Rooms-Katholieken hebben in de Filipijnse hoofdstad Manila geprotesteerd tegen het gewelddadige antidrugsbeleid van president Duterte. De organisatoren zeggen dat er 50.000 mensen meeliepen. De politie had het op 10.000 demonstranten. De antidrugsoorlog van president Duterte heeft bijna 8.000 mensen het leven gekost. In en rond de Franse havenstad Calais zijn weer honderden vluchtelingen. Dat zeggen hulporganisaties die de schatting baseren op het aantal maaltijden dat ze uitdelen aan vluchtelingen. Het illegale vluchtelingenkamp dat bekend stond als de jungle van Calais werd in oktober ontruimd. Mogelijk is een deel van de bewoners weer teruggegaan naar de stad. Het weer op veel plekken bewolkt. Vooral in het zuiden kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw veel wolken en kans op wat regen. Smiddags wordt het weer droog bij een graad of 9. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De N246 Beverwijk-Westgrafdijk is tussen het veer bij Spaarndam en Westzaan in beide richtingen afgesloten na een ongeluk.